Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Noah Lang scoorde de 1-0 tegen Feyenoord in de 80ste minuut. Was te zien bij ESPN. Saibadi binnen door Saibadi in één keer. Balletje breed en dan is het Noah Lang die er 1-0 van maakt. En onverdiend is de voorsprong van PSV zeker niet. En daar bleef het bij. Het is de veertiende keer dat PSV de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar wint. Mona Keizer stopt bij het CDA. Ze heeft haar lidmaatschap opgezegd. Volgens RTL Nieuws zou een eventueel lijsttrekkerschap... van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls de druppel zijn geweest. Daar had ze kritiek op, maar de partij wilde niet luisteren. Bruls zelf zegt trouwens tegen de NOS dat hij niet gesolliciteerd heeft... en een lijsttrekkerschap wat hem betreft ook niet aan de orde is. Binnenkort kun je de For You-page op TikTok uitzetten. Dat doet de app vanwege strengere Europese regels. Op de For You-page zijn video's te zien die gebaseerd zijn op jouw persoonlijke interesses. En dat werkt super verslavend, zeggen critici. Kies je ervoor om hem uit te zetten, dan krijg je daar voortaan video's te zien die wereldwijd of in je eigen land populair zijn. En vanaf nu is de Haringvlietbrug weer open. De brug die Brabant, Zeeland en Rotterdam met elkaar verbindt... was acht weken dicht vanwege werkzaamheden. Maar vanaf dit moment hoef je niet meer om te rijden... want Rijkswaterstaat is klaar met het onderhoud. En dat betekent ook dat het tijdelijke pontje... voor fietsers en voetgangers verdwijnt. Dat vinden sommigen best jammer. Het pontje gaan we wel missen. Ja, het is toch wel leuk. Een beetje vakantiegevoel. Aan de ene kant hartstikke grappig dat het, eh, dat er was. Eh, met mooi weer. Ja, heel relaxed. Eh, met dit weer ook. Maar ja, aan de andere kant, ik ga toch liever over die brug heen, want dat scheelt me drie kwartier. Morgen gaat trouwens de Heijen Noordtunnel, niet veel verderop, ook dicht. Het weer.